Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de kust van Griekenland is een zwaar beladen boot met daarop honderden migranten gezonken. Daarbij zijn zeker 59 mensen omgekomen. Ze waren vanuit Libië in Afrika onderweg naar Italië toen het misging. Er zijn zo'n 100 mensen gered, maar het is onduidelijk hoeveel vluchtelingen er precies op de boot zaten. In Gelderland zijn ze het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Na de verkiezingen is er in de provincie een nieuw bestuur met de boer-burgerbeweging. En hun coalitieplannen, in hun coalitieplannen staat nu dat ze in Gelderland nooit boeren verplicht zullen uitkopen. En ook willen ze dat in de provincie de stikstofuitstoot pas in 2035 is gehalveerd. Landelijk doelt het kabinet nog steeds op 2030. Op dit moment begint in Milaan de begrafenis van de Italiaanse oud-premier Berlusconi. Hij was jarenlang de baas van Italië maar hij kwam ook vaak negatief in het nieuws... vanwege seksfeesten met jonge meisjes die hij organiseerde bijvoorbeeld. Onze correspondent is bij de Duomo in Milaan, waar de begrafenis is. In Italië zijn er heel veel mensen die natuurlijk hier een laatste groet komen brengen... aan die gerespecteerde Berlusconi. Maar qua Europese mensen met wie Berlusconi heeft gewerkt... blijft het relatief stil voor iemand die toch zo lang in de politiek heeft gezeten. Ruim 192.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze zijn geslaagd of niet. Kio uit Arnhem heeft het antwoord al, maar zijn docenten wisten behoorlijk de spanning op te bouwen. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Jazeker. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Ik denk dat ik een kleine teleurstelling uh, eh, heb voor jou. Jij gaat het heel erg missen volgend jaar. Ja, dankjewel. Ja, goed nieuws dus voor Kio. De normering is dit jaar overigens weer net zo streng als voor corona. Betekent dat leerlingen nu evenveel goede antwoorden moeten geven voor een voldoende als hun voorgangers vier jaar geleden. Het weer, opnieuw een zonnige zomerdag. Later vanmiddag wel meer wolken. Het is zo'n 24 tot 28 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Je hebt vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. Dat komt door een pechgeval. Het oponthoud is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je in de file... tussen Hoofddorp en Roelof Er is een ongeluk gebeurd... Daar is de afrit dicht. Je kunt keren bij de volgende afrit. En op de A10 Noord voor de Koentunnel bij Amsterdam heb je 5 minuten tijdverlies.